Jelle Seubering met het NOS Journaal. Bij een ernstig ongeluk op de A2 bij Den Bosch is een motorrijder om het leven gekomen. Het slachtoffer van 30 komt uit Os. De motorrijder kwam zeer waarschijnlijk in botsing met een auto. Enkele honderden meters verderop vonden agenten een beschadigde auto op de snelweg. Daar zat niemand meer in. De bestuurder of andere inzittenden waren nergens te bekennen. Volgens de politie is de bestuurder er te voet vandoor gegaan. De politie heeft een speciaal team opgezet dat de relschoppers in Den Haag gaat opsporen. Gisteravond werd bekend dat al 30 mensen zijn aangehouden. Naar verwachting volgen er nog meer arrestaties. Bij de rellen werd de politie bekogeld met stenen en vuurwerk. Twee agenten raakten gewond, net als zes journalisten. De rellen ontstonden bij het vreedzame anti-immigratieprotest op het Malieveld. Op de naastgelegen A12 werd de politie door een groep van meer dan duizend demonstranten aangevallen. Later trok ook een groep railschoppers de binnenstad van Den Haag in... waar bij het partijkantoor van D66 vernielingen werden aangericht. Politieke partijen van links tot rechts hebben het geweld fel veroordeeld. Demissionair premier Schoof noemde het geweld schaamteloos. Een inzittende van een auto is zwaar gewond geraakt bij een ongeval op de A27 bij Bavel in Brabant. Het slachtoffer werd uit de auto geslingerd en kwam op de snelweg terecht. Twee auto's raakten beschadigd. Een derde auto zou het slachtoffer hebben geraakt op de weg... en is doorgereden na het ongeluk. De politie is op zoek naar de andere bestuurder. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht.